Kees Groot met het NOS-journaal. Werknemers van Defensie zijn op veel grotere schaal blootgesteld aan een kankerverwekkende stof in verf dan tot nu toe bekend was. De NOS heeft Arbo-rapporten in handen waar dat uit blijkt. Minister Hennis van Defensie doet op dit moment alleen onderzoek naar de blootstelling bij vijf NAVO-werkplaatsen. Uit de Arbo-rapporten blijkt dat op nog zeker tien werkplaatsen mensen hebben gewerkt met de giftige stof. De militaire vakbond VBM eist nu een veel breder onderzoek. Premier Cameron heeft in de Schotse hoofdstad Edinburgh een betoog gehouden om de Schotten binnen het Verenigd Koninkrijk te houden. Hij zei dat zijn hart zal breken als de natie uit elkaar wordt getrokken. De Britse premier is vandaag samen met vicepremier Clegg en Labour-leider Miliband op bezoek in Schotland. Ze hopen de inwoners ervan te overtuigen bij het referendum over de onafhankelijkheid nee te stemmen. In de laatste peilingen hebben de voorstanders van onafhankelijkheid de leiding. De Schotten gaan over acht dagen naar de stembus. Rusland heeft met succes een test gedaan met raketten die een kernlading kunnen vervoeren. De proef was met de Bulava-raket die 8000 kilometer kan afleggen. Die werd volgens de Russische marine gelanceerd in de Witte Zee bij Finland en zou zijn doel hebben geraakt in het oosten van Rusland. In oktober en november volgen nog meer testen. De veroordeelde pedoseksueel Benno L. wil via een kort geding van zijn enkelband af. Volgens de advocaat van L is de enkelband niet nodig, omdat zijn cliënt het gebiedsverbod niet overtreedt. Justitie zou de enkelband alleen gebruiken om L constant te kunnen volgen, maar daar mag een enkelband niet voor gebruikt worden, zegt de advocaat. Naast de verwijdering van de enkelband eist Benno L ook dat hij toestemming krijgt om werk en een woning in Duitsland te zoeken. Het weer, af en toe zon, maar ook wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog bij 17 of 18 graden. Morgen vanuit het noordoosten zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn eh, de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude Rijndijk 7 kilometer. Daar heeft een eh, kapotte auto gestaan, maar de weg is weer vrij. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 5. En de A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 4 kilometer.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 If you want it, take it. I should have said it before. Fat Famille young no bet it. Me tell her not to bet the time when we get it, it's gonna be alright. You're for nog één nummer. Dat is Bad van David Guetta. En dan gaan we verder met het dier van de week. En die heet Dicky. betekent dat het tijd is voor het dier van de week. En het gaat over Dikkie. Ja, nou moet ik weer gaan lezen, hè. Dat is niet mijn sterkste pak. Dikkie is een leuke en lieve kater die een beetje de kat uit de boom wil kijken wat mensen betreft. Inmiddels is hij alweer een tijdje in het asiel en is hij best een beetje gek op aandacht. Stiekem vindt hij kriebelen ook wel heerlijk. Hij is gevonden op straat en er is nooit een eigenaar gevonden. Dikkie kan het prima vinden met soortgenootjes, maar kinderen vindt hij te druk. Hij ligt graag buiten in het zonnetje en houdt van rustige omgeving. Heeft u, heeft u een huis met een tuin zodat hij lekker naar buiten kon, kan? Kom dan eens langs om kennis met hem te maken. Met deze lieve Dikkie. de land aan de Keeshoekstraat 5, 2041 XA Zandvoort. Het telefoonnummer is 023 571 3888. 023 571 3888. Het dierenthuis is geopend van 11 tot 4 op maandag tot met zaterdag. Goed, dan gaan we weer verder met de muziek. Ja, ja. It is is Kevin DeGraw, Fire. Streams are made to be caught and friends can never be barred. Doesn't matter how long it's been, I know you'll always jump in, cause we don't know how to quit.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 Cause I'm feeling the vibe. I got a mic and I'm ready to ride. And I'm ready to ride. Everybody inside. Everybody inside. Everybody inside. Everybody inside. Everybody inside. Bass coming, I'm ready to get raw. Class A, 100% pure. Jump packed in the anonimo van Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. naar Zandvoort met ZFM Jong Zandvoort. Ik draai nu nog één plaatje. En eh, daarna gaan we over naar de kleine agenda van het circuit van Zandvoort. Sigma, nobody could love. En dat bedoel ik ook echt kort kort, hè? Dat is namelijk alleen op 28 september. Ja, hoe moet ik dat zeggen als het maar één dingetje is. Ja, gewoon op 28 september. Gewoon alleen de DTM.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 En bij mij is alvast aangeschoven Stefan. Hallo. Hallo. <laughs> En eh, hij gaat de evenementen voor de jeugd in Zandvoort op eh, lezen. Ja, had je geen zin om hem zelf te doen? Of eh, wat is daar precies de gedachte achter? Nou, ehm, ja, ik heb, ik heb vanochtend mijn beugel gekregen. Hè? Oh, dat meen je niet? Ja, mijn onderbeugel. Ik, ik zag al dat er iets anders was, maar ik zat ook echt te kijken van... wat is er nou in godsnaam aan de hand? Ja. hebt een beugel. Ja, mijn onderbeugel. Deed pijn. Nee, veel best mee. Het, duurt wel lang, toch, geloof ik? Ja, drie kwartiertjes ongeveer. jezus, lig je daar met je bek open? <laughs> ja. ja ik, ik kan me ergens nog wel vaag herinneren. Ik was er niet zo blij mee. Nou, ik, eh. ja... Ik, uh, ja, je, je moet het bekijken je, je, tanden gaan er wel weer recht voor staan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Er is natuurlijk ook een doel dat je dat... Als, je, als dat voor niks zou zijn, dan eh, was het niet echt... Eh, nee. Dus je zegt, ja, het ga ik lekker twee jaar met een bek Hoe lang moet je hem in, weet je dat? Uh, ik denk een, jaar of zo. Een jaartje? Ja. Dat is lang, hè? Nee, nou, ja. Je moet met zoenen moet je een beetje opletten met een beugel. Dat is, ja. Eh, dat is lastig. Dat blijft straks vasthangen. Ja, dat gaat niet goed. Oké, evenementen. Heb ik hier een blaadje voor me. Is, is het de bedoeling dat ik ze nu ga doen? Ja, is goed. Oké. Ehm, de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. Eh, vanavond is het jeugdhonk weer geopend. Dat is in Club Soho aan de Kosterstraat 1A. Is voor de jeugd van 12 eh, tot en met 18 jaar. Ik mag er niet meer naar binnen. Beetje jammer dit, eh, jongens. Is geopend van 18.30 tot 10 uur. En de contributieproeftijd kost 2,50 euro per maand. Als je meer informatie wil over het jeugdhonk... dan kan je contact opnemen met Floortje Valk. Heb je meteen ook haar 06-nummer. Ik weet niet wat je er verder mee wil. 0636300809. En er is ook een bunkerwandeling elke donderdag vanaf 10.30 uur. 30. De kosten daarvan zijn 5 euro per kind en 6,50 euro voor volwassenen.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 De gids die vertelt je van alles over de bunkers. En misschien mag je een bunker wel van binnen bekijken. Durf jij het aan een kijkje te nemen in zo'n donkere bunker? Voor meer informatie bel naar het VVV-kantoor van Zandvoort. Dat eh, is eh, te bereiken via 023 573 Of je stuurt even een mailtje naar marketing.vvvzandvoort.nl Chanties, dat zijn er werklieden, gezongen op, uh, gezongen op zeilschepen. Het krachtige refrein werd door de bemanning luid gezongen... waardoor het schip op volle kracht vooruit ging. Uh, zeelieden die zijn er meer levensliederen over vissersleed, zeemanslijden en vrouw en kind aan wal. De locatie is de diverse soort podiums in het centrum. Het is gratis. De website is Shanti aan zee en dan is Shanti met een Griekse ei.nl. De datum is 28 september 2014 en daar kan je terecht vanaf 10.30 uur 30, duurt tot ongeveer 17.30 uur. 30. Dan hebben we nog zaterdag 4 oktober 2014. Dan is de protestantse kerk weer omgetoverd voor alweer de achtste korendag in Zandvoort. Met als thema, tja, u raadt het natuurlijk al, wij konden en wilden er niet omheen dieren. Meer informatie? Kijk voor de website zingenaanzee.nl. Het is dus 4 oktober en het begint om 10.30 uur. Het is bij de protestantse kerk aan de Poststraat 1 in Zandvoort. Eh, daar heb ik nog eentje. De Stads- en Dorpomroepersconcours. Dat eh, diverse omroepers uit binnen- en buitenland komen deze dag naar Zandvoort... om hun boodschap luidkeels aan het publiek kenbaar te maken. Klinkt cool. Lijkt mij een eh, leuke... Ja. Is toch ook een beetje onze business, hè? Ja. Meer informatie moet je even kijken op de website. Die staat hier alleen niet op. Oh, oh hij, is op, ehm, hij is op de Kerkplein. Het is gratis en kindvriendelijk. En eh, hij is op 27 september om 12 uur. Ja, ben je klaar? Ik ben, ja, ik ben klaar. Oh. <laughs> Ben je klaar? Dat zei je heel erg van uh, ja. rot op, man. Ja, natuurlijk <laughs> <laughs> niet. Ik ben heel blij met je. Top. Graag gedaan, jongen. Alsjeblieft. my friends had you figured out. Yeah, that's all. je toch echt aangekomen, hè? Ik heb nog maar drie minuten. Dit is Telekids. Drie minuten. hey Stefan, nog bedankt hè.